Met Mega Upload, waar bijvoorbeeld films en muziek gedeeld konden worden, zou hij op grote schaal auteursrechten hebben geschonden. De site werd in 2012 uit de lucht gehaald. Kim.com kan nog naar het Hoge Rechtshof om uitlevering aan de VS te voorkomen. De journalistenvakbond NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren zijn verbijsterd over het afluisteren van een journalist. De verslaggever werd door het Openbaar Ministerie afgeluisterd toen hij sprak met een bron over de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. De top van het OM had hier toestemming voor moeten geven, maar die is niet geïnformeerd. De NVJ en de hoofdredacteuren noemen het een ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming van journalisten. Ze vinden dat het OM en minister Grapperhaus maatregelen moeten nemen om zo'n uitgeleider in de toekomst te voorkomen. De Tweede Kamer vergadert vandaag voor de laatste keer voor het zomerreces. Zoals elk jaar staan er flink wat debatten op de agenda op deze laatste dag, waarbij twee onderwerpen eruit springen. Het versterken van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen en de diploma-affaire bij het VMBO Maastricht. Traditiegetrouw wordt het zomerreces ingeluid met een barbecue. De vleessector geeft al jaren de Binnenhof barbecue, maar er is ook een vegetarische tegenhanger, de klimaatvriendelijke parlementaire barbecue. De Tweede Kamer begint op 4 september weer met vergaderen. Het weer, het is droog.